Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer voor het verbod op onverdoofd ritueel slachten. VVD, PVDA, GroenLinks en D66 zijn het in een vooroverleg wel eens geworden over een uitzondering. Van het verbod mag worden afgeweken als voorstanders kunnen aantonen dat hun methode geen extra dierenleed veroorzaakt.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 De beving heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar er worden geen grote problemen verwacht. In hetzelfde gebied was in maart een grote aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Die werd gevolgd door een tsunami waardoor duizenden doden vielen. De schade was groot. Het wetenschappelijk instituut voor het CDA is tegen het kabinetsplan om het persoonsgebonden budget goeddeels af te schaffen. Dat heeft plaatsvervangend directeur van Asselt van het instituut gezegd in Nieuwsuur. De CDA-denktank wil wel strengere eisen stellen aan het PGB. Zo zou het betalen van verzorgende familieleden moeten worden afgebouwd. De nadruk zou moeten komen te liggen op professionele zorg. CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil dat 90% van de mensen die nu nog een PGB hebben worden geholpen door een zorgverzekeraar. Maar het wetenschappelijk instituut van haar eigen partij is bang dat zorgverzekeraars niet goed in staat zullen zijn om persoonlijke situaties goed in te schatten en dat ze dus niet de goede zorg kunnen inkopen. Het weer, later vannacht aan de kust kans op een enkele bui.